Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. website in de lucht gehouden om onder meer drugshandelaars te kunnen oppakken. Op die website Hansa werd ook gehandeld in juwelen en nagemaakte goederen. Een andere illegale handelsplaats, Alpha B, werd vorige maand opgedoekt. Veel gebruikers werden weken daarna uit naar Hansa. En dat blijkt nu een vooropgezet plan van de politie te zijn geweest. Het Poolse lagerhuis heeft ingestemd met de omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Het heeft zich daarmee niets aangetrokken van dreigende woorden uit Brussel. De president kan nu rechters van het Hoge Rechtshof met pensioen sturen. En de Poolse politiek bepaalt wie de nieuwe rechters worden. Nu worden die nog onafhankelijk benoemd. Eurocommissaris Timmermans zei gisteren dat de democratie in Polen door deze wet in gevaar komt. De man die maandagavond zijn hoogzwangere vriendin doodstak in Lopik heeft bekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Bij de steekpartij kwam ook het ongeboren kind om het leven. Het OM zal hem daarom aanklagen voor dubbele moord of dubbele doodslag. De Duitse politie heeft tientallen huiszoekingen gedaan in een groot kinderporno-onderzoek. 67 mensen worden verdacht van het uitwisselen van kinderporno via de website Chatstep. Eerder deze maand arresteerde de Duitse politie 14 mensen na de ontdekking en ontmanteling van het grootste kinderporno-netwerk ooit in Europa. Dat netwerk telde 87.000 leden. De 18e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Barguil. Hij is ook zo goed als zeker van de bolletjestrui. Het is een tweede etappe overwinning in deze Tour. Chris Froome heeft zijn gele trui met succes verdedigd op de Col d'Izoire. Froome wist de aanvallen van zijn concurrenten af te slaan... en kwam met Bardet en Oran, de nummers 2 en 3 van het klassement, over de streep. Het weer. Vanavond trekken de buien het land uit. Vannacht zijn er opklaringen. Kan er lokaal een mistbank ontstaan. Minima rond 12 graden. Morgen droog en geregeld zon. dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Eembrugge 10 minuten. Ook 10 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Rudolf Arendsveen en Dorp. Op de A9 Diemen richting Alkmaar bij Amstelveen 5 minuten... en verderop tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 10 minuten. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Duivendrecht en Knopen de Nieuwe Meer 10 minuten... en een kwartier tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Klaverpolder bijna een kwartier. En op de A27 tot slot van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en Werkendam 10 minuten extra.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 Ik ben een hele tijd weg geweest, maar we zijn weer terug met CFM Jong Zandvoort. Rond kwart over zes hebben we de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Max. Om uh, kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze, dan komt het nieuws er even tussendoor. En om kwart over zeven de evenementen in Zandvoort. En om half acht de top 5 films. En vanaf half acht zal er alleen maar muziek te horen.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 Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh. it's gone the other morning, like those angels in the snow. sun shines on your face. Oh, oh, oh. If you say you'll stay, we can feel the love and dance the night away. Cause all the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ place that song. You and I go all and on. We're just having fun. Lucas en Steve en Up Till Dawn. We'll be up till Nou, dit is voor mij toch echt uh, het zomerse liedje hoor. Up Till Dawn. We zijn eh, aangekomen bij de top 5 games. Op nummer 5 staat deze week Mario Kart 8. Op uh, nummer 4 staat Call of Duty World War 2. Deze komt uit op uh, eh, 3 november pas. Dus nog wel even wachten. Deze week op uh, nummer 3 Destiny 2. Die komt uit op 6 september. Op nummer 2 staat deze week GTA 5. Ja, en wat staat er op nummer 1? Zelf ken ik het spel niet, maar het is... Crash Bandicoot. Ik weet echt totaal niet wat voor spel dat is. Maar goed, het maakt niet uit. Schijnbaar is het een leuk spel, want het staat op nummer 1. Wij gaan luisteren naar Lil Kleine. Ik vouw papier. En Boef. Niet en Krantenwijk. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappenvriend die snap jij niet, dus ik eh, leer jou. Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan, van je moeder. Mijn jongens likken M voor die dames en de poeder. 30k voor de fit, maar gedaagd maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaak nog ga voegen. Ik slaap met een douche, werd bakken met een ton. En vaak denk ik aan vroeger. Ik denk aan mijn kanten het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar neem voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn krip, we kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, zo wit wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs 120 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten ZFM. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim down the notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild. You looking like there's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow. while till sunrise. de helft naar bij the hemel op ben zelf. Het leven loopt dood, maar ik ben onderweg naar succes. Legendes leven altijd. Er is geen ruimte in de hel, sta bij de hemel op de stoep. fundo En de hel staat bij de hemel op de stoep. Je broer! En engeltje. Het is alweer tijd eh, voor het dier van de week. Oh, de leven is een fuck, en dat is Max. in de bij de Max, een vriendelijke speelse en aanhankelijke kater. Max is eh, net een jaar geworden en eh, vocht met de andere kat in huis. Hij kon in het asiel niet naar buiten en dit wil hij wel heel erg graag. Ze zoeken voor hem dus een huis met de tuin zonder andere katten. Hij is verder heel erg lief zit graag op schoot en komt zijn eh, speelgoedmuizen netjes naar je terugbrengen. Ook vindt Max het leuk om uh, eh, s'morgens eh, mee te gaan als je gaat douchen. En uh, dan gaat hij lekker meezingen met de muziek die je dan aan hebt staan. Dat staat hier, maar ik weet niet of je dat... Maar goed, bent u nou geïnteresseerd in Max of wilt u hem even zien? Ga dan naar Dierenthuis Kermeland, Keesemstraat 5 te Zandvoort. Of bel eens even op 0235713888. 023 571 3888. Wij gaan nu luisteren naar Jonas Blue. En Mama. we got the in our hands and we're ready to play. They say we waste if loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay. Cause I got the keys, babe.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 <laughs> what Yo. the fuck? Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Switch, switch, ah, I Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. And another one, and another one.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 Morgen is het prachtig zomerweer. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft overal droog. He, eindelijk. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar zo'n 23 graden. Zo, morgen weer warm. Lekker hoor. Na morgen is het wisselvallig zomerweer met elke dag wel kans op regen of enkele buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden en dat is onder de norm eh, die geldt voor de tijd van het jaar. Dat was het Je hoort nu Axel en Grosso, En More Than You Know.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 I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. solo me. But I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. just to keep my hands on you. It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Running, running just to stukje van uh, Calvin Harris met Feels. Samen met Pharrell Williams. We gaan er even uit. Het nieuws.